Drie uur. Patrick Holtkamp met een Chica die donderdag op weg naar een campagnebijeenkomst werd doodgeschoten. Obama heeft Brandon Cox namens alle Amerikanen gecondoleerd en hem gezegd dat er geen rechtvaardiging is voor de gruwelijke misdaad. De Labour-politica van 41 werd met messteken en schoten om het leven gebracht in Burstall, in de buurt van Leeds. Ze zou daar campagne voeren tegen een brexit. De Britse politie maakte gisteravond bekend dat de 52-jarige dader alleen handelde en dat de moord een gerichte aanval op Cox was. Regisseurs zoeken het motief in rechtsextremistische hoek. De politie heeft een man opgepakt in verband met de gewelddadige dood van een krantenbezorgster in Rotterdam-Delfshaven. De vrouw van 51 werd vorige maand neergestoken en bezweek een week later aan haar verwondingen. De verdachte is een 29-jarige man uit Schiedam. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk. Mogelijk probeerde de dader de krantenbezorgster te beroven. Op het EK voetbal in Frankrijk heeft Spanje met 3-0 gewonnen van Turkije. Daardoor zijn de Spanjaarden zeker van een plaats bij de laatste 16. Turkije moet nu de laatste wedstrijd in Pool D van Tsjechië winnen om door te gaan. Tsjechië speelde met 2-2 gelijk tegen Kroatië. De wedstrijd werd vijf minuten stilgelegd nadat Kroaten vuurwerk op het veld hadden gegooid. Eerder op de dag plaatste Italië zich voor de volgende ronde door Zweden met 1-0 te verslaan. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 11. Overdag eerst droog, maar geleidelijk trekken enkele buien van west naar oost over het land. En het wordt 16 tot 19 graden. Ook zondag is het vrij koel.